Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Verzekeraar Zilveren Kruis bij een enquête onder zijn verzekerde ziekenhuispatiënten persoonsgegevens verwisseld. Deelnemers aan het onderzoek kregen de gegevens van een andere patiënt gemaild. Zoals de naam, de afdeling waar ze opgenomen waren geweest en de duur van het ziekenhuisverblijf. Zilveren Kruis erkent in een excuusbrief dat de fout vragen oproept en heeft een speciaal telefoonnummer geopend. Staatssecretaris Wiebes past een plan aan voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's. Er komen vier tarieven en het plan wordt grotendeels betaald door het rijden in zeer vervuilende auto's iets duurder te maken. Wiebes zei vanmorgen al dat hij een belangrijk deel van het alternatieve plan van de autobranche en milieuorganisaties wilde overnemen. Het aantal asielzoekers in het Drentse dorpje Oranje wordt voorlopig bevroren. De gemeente Midden-Drenthe had eerder met het COA afgesproken dat er 1400 asielzoekers zouden komen in een vakantiepark. Dat zijn tien keer zoveel mensen als in het hele dorp wonen. De bewoners vonden dat absurd en kwamen met een petitie. Er zijn nu bijna 500 vluchtelingen in Oranje en voorlopig komen er geen nieuwe bij. Een jongen uit Leeds heeft levenslang gekregen voor de moord op zijn lerares Spaans. Hij moet minstens 20 jaar van zijn straf uitzitten. De toen 15-jarige Britse tiener stak zijn lerares van 61 in de klas zeven keer in haar nek en rug met een keukenmes. Ze overleed later in het ziekenhuis. Vlak voor de moord schreef de jongen op Facebook dat ze moest sterven. En tijdens de rechtszaak zei hij dat hij trots was op de moord. Schrijfster Mensje van Keulen krijgt de Constantijn Huygensprijs 2014 voor haar hele oeuvre van romans, verhalen en gedichten. Volgens de jury geeft van Keulen in haar werk steeds blijk van buitengewoon technisch meesterschap.